Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw hebben zich bij een bouwproject van spoorbeheerder ProRail misstanden voorgedaan. Het gaat om een project op het spoor tussen Vleuten en Amsterdam-Rijnkanaal dat moest worden verdubbeld. Staatssecretaris, staatssecretaris Dijksma noemt in een brief aan de Tweede Kamer de gang van zaken zorgwekkend en ongewenst voor een organisatie die werkt met publieke middelen. Volgens het onderzoek heeft ProRail in 2008 twee voorschotten uitbetaald van in totaal 9 miljoen euro, zonder dat daar een juridische grondslag voor was. De zaak kwam aan het rollen door een klokkenluider en naar aanleiding daarvan heeft de Raad van Commissarissen van ProRail onderzoek laten doen. Inmiddels heeft de Raad van Commissarissen maatregelen genomen om te voorkomen dat het nog eens gebeurt. Japan begint een onderzoek naar mysterieuze vissersboten... die de afgelopen weken voor de Japanse kust zijn aangetroffen. Op verschillende plaatsen aan de kust zijn elf vissersboten aangespoeld... en daarin werden 25 lichamen gevonden. Het lijkt erop dat ze uit Noord-Korea komen. Noord-Korea wil dat vissers steeds meer vis vangen. Vissers blijven daardoor vaak langer op zee om aan het kwotum te kunnen komen. De meest waarschijnlijke oorzaak is dan ook dat de vissersboten te ver van de Noord-Koreaanse kust zijn geraakt, waarna de benzine opraakte of de motor kapot ging. Vrouwen in Saoedi-Arabië kunnen voor het eerst meedoen bij lokale verkiezingen. Dat is een gevolg van een besluit van koning Abdullah uit 2011. Daardoor gaan op 12 december meer dan 900 vrouwen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de Britse krant The Guardian hebben weinig mensen vertrouwen in die verkiezingen. De lokale overheden hebben weinig bevoegdheden en ook wordt een deel van de raadsleden niet gekozen, maar aangewezen door de koning. Het weer, in het noorden valt nog wat eh, regen, in het zuiden overwegend droog. Het wordt 7 tot 13 graden.